drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid zijn enkele woningen ontruimd... vanwege een te hoog koolmonoxidegehalte. De bewoners van de woningen aan de Martinus-Steinstraat... worden ter plaatse onderzocht door medisch personeel. Inmiddels zijn ongeveer 15 van hen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer verricht metingen in het gebouw. De oorzaak van de vergiftiging is niet bekend. Er hoeven geen Nederlandse gevechtshelikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid vindt de helikopters nodig voor de veiligheid van de Nederlandse militairen. Ze kunnen worden gebruikt om de Nederlanders te evacueren. Hennis zegt dat daarover afspraken zijn met Frankrijk. Het debat gaat later vandaag verder. IKEA roept wereldwijd miljoenen lampen terug na de dood van een kind. Een 16 maanden oude peuter stikte toen het lampkoord om zijn nek terecht kwam. De lamp werd ook een kind van 15 maanden bijna fataal. Het gaat om een felgekleurde lampen van 28 centimeter groot... in bijvoorbeeld de vorm van een maan, hart, schelp of zeepaard. Tijdens een benefietgala voor het Ouderenfonds op tv... hebben Gerard Joling en Gordon genoeg geld opgehaald... voor bijna 68.000 uitjes voor eenzame ouderen. Ook hebben zich zo'n 6500 nieuwe vrijwilligers... voor het Ouderenfonds gemeld. Met het concert in Hilversum sloten de zangers hun programma... Geer en Goor even geen cent te makken af. In de Champions League heeft FC Barcelona gewonnen van Celtic. In Spanje werd het 6-1 en daarmee pakte Barcelona de groepswinst in groep H. Ajax werd vanavond uitgeschakeld. Het bleef 0-0 tegen AC Milan in Milaan. Dat was voor de Amsterdammers niet genoeg om door te gaan. Ajax gaat wel door in de Europa League. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt met plaatselijk dichte tot zeer dichte mist. Vannacht neemt de mist langzaam af.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 Dat is namelijk zo'n 52 eh, jaar oud. Je hoorde Otis Redding, die 50 jaar geleden deze versie opnam van Ben E. King's Stand By Me. En hij is niet de enige die dit nummer heeft opgenomen. Er zijn daarna nog eh, talloze andere versies eh, van geweest... waarvan misschien de meest bekende cover ook die van John Lennon is. Stand By Me hoorde je dus aan het begin van het tweede uur. De nacht ging het anders. De VARA op Radio 1. Die nacht, deze nacht, die in het teken staat van twee soulzangers. de een is 46 eh, jaar geleden om het leven gekomen. Deze week 46 jaar geleden, dat was Otis Wedding. En de andere 49 jaar geleden. Sam Cooke. Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, cause they've got to sell their quota. And the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, cause the planters down in Santos Sauce say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill an awful lot of coffee in Brazil. politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee, a zillion tons of coffee in Brazil. Lady, look, I need a little light.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 Lady luck, you saved my life tonight. Lady luck, I owe you now. Lady luck, I'll be a better guy. Lady, I'll share your luck around. Lady Luck is standing by my side. Lady Luck won't let me drown. Lady Luck shows me a better side. Lady Luck, please. volgorde hoorde je dan eerst de stem van eh, Sam Cooke. Sam Cooke die uh, de koffiesong bracht. De koffiesong dat is dan een liedje wat al veel eerder op de plaat werd gezet door Frank Sinatra. In 1946 gebeurde dat en eh, Sam Cooke die deed dat in een iets later stadium. En vervolgens hoorde je een eigen opname. Eigen opname die werd gemaakt in het programma van Giel. 11 juli 2011 werd dat gedaan. Je hoorde de Britse zanger Jamie Woon... die datzelfde jaar ook nog aanwezig was op Lowlands. Jamie Woon met zijn Lady Luck. Elton John die heeft eh, voor de nodige tumult gezorgd... want eh, hij trad op in Moskou en heeft het concert stilgelegd... om zijn bezorgdheid te uiten over de recente anti-homo-wetten in Rusland. Hij zei namelijk dat de nieuwe wetgeving eh, dat die te betreuren is... en dat die wetgeving die homopropaganda voor minderjarigen verbiedt... toch niet, eigenlijk niet door de burger kan in ieder geval, hij is niet opgepakt. Hij mocht gewoon verder eh, door het land reizen en weer terug naar huis. Elton John. Dit is een track van zijn album The Diving Board. Het gaat over Oscar Wilde. Oscar Wilde Gets Out. pierced his heart like crucifixion nails. Shaking fists and as glee, you never stood a chance. When the anger ran red on Fleet Street, you turned your eyes to France. Humble far from Dublin, chased across the way it's still sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown, the bitter pill you swallow deaf when they paid to hear you talk. Baccarat and champagne flutes, tobacco from Virginia. John. Oscar Wilde Gets Out van de meest recente cd van de man. En die titel, <laughs> die titel van die meest recente cd is dan Diving Board. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Deze band is al eh, decennia lang bij elkaar... maar ze hebben toch afgelopen week een paar optredens in Nederland eh, gegeven. Op bescheiden schaal, in de Melkweg en in de Bosuil in Weert. je Heep. Dit is van hun Lady in Black. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah. Father of all men, counsel me so wisely. opgenomen in 1970. Verscheen toen op de LP Salisbury. Je hoorde Uriah Heep. Die ken je natuurlijk van Easy Living. Maar ik eh, koos in dit geval maar eens voor een ander nummer. Lady in Black. En de band was eh, de afgelopen week in Nederland... voor een optreden onder andere in de Melkweg in Amsterdam. En ze waren ook in de Bosuil in Weert. En dat eh, Lady in Black, dat is jaren later nadat het uitkwamen op de LP Salisbury. Nog op een single verschenen in een paar landen in Europa. Duitsland bijvoorbeeld. En daar is het een uh, <laughs> geweest, dit uh, Lady in Black. hij hiepte je dus? kom beluisteren. aan de Nacht ging het anders. ze komen niet uit Argentinië, maar uit Finland. Want ja, zoals je waarschijnlijk weet... of misschien wel vorige week in de Trouw bijvoorbeeld hebt kunnen lezen... want dat er was een artikel over het Hoge Noorden. En daarin ook aandacht voor eh, de tango, dat die leeft in Finland. En de twee dames die je nu hebt gehoord op de accordeon... die komen er ook vandaan. Zij noemen zich Mila Viyama en Johanna Johula. Die hebben in ieder geval een album uitgebracht onder de titel Tango Diary... En daarop was de tango te vinden die ik je net heb laten horen. En die tango heeft ook een titel, maar die ga ik eh, niet voor de radio roepen. <laughs> Want het, het, is een, eh, een balkenbrei aan eh, klinkers en medeklinkers. Maar ik zal het op de site zetten van de Nacht ik Anders. Dan kan je het zelf spellen <laughs> en ontrafelen. In ieder geval hoorde je Mila en Viama en Johanna Johula. En deze muziek heb je afgelopen zaterdag kunnen horen. Als je gekeken hebt naar die aflevering van Overspel. En toen hoorde je Fleetwood Mac zingen. I need someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold Now when the night begins, I'm at an end.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 I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad of paper, baby. So it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad. dat was hem dan, de uitgebreide versie. Ruim zes minuten heb je daarvan kunnen genieten. Fleetwood Mac en hun opvatting van Niet Your Love So Bad. Afgelopen zaterdag dus te horen, deels te horen... in die aflevering van Overspel die psychologische thriller. En er was dan ook nog een ander nummer. Heel vaag hoorde ik op de achtergrond eh, uit een eh, autoradio een country plaatje... waarin ik meende de stem van Dolly Parton te herkennen. 1983 deze Tennessee Homesick Blues... met erin de stem van Dolly Parton. Een liedje dat speciaal werd gemaakt voor een eh, film... die een jaar later in de bioscopen zou gaan draaien. Rhinestone, Rhinestone is de titel daarvan. En eh, Tennessee Homesick Blues, de titel van eh, dit country liedje. Dolly Parton, die ook uh, ter, ter, sprake zal komen... in een aflevering van Broers en Zussen... En dat eh, zal vanavond allemaal gebeuren. Want de zus van Dolly Parton die zal in centraal staan. En al eerder heb je kunnen kijken naar eh, afleveringen... waarin de broers van Barack Obama en Jimi Hendrix uh, voorbij kwamen. En vorige week was er de zus van Richard Branson... En vanavond dan dus Stella, Stella Parton... die zal vertellen over hoe het is om in de schaduw te leven van haar zus Dolly Parton. Otis Redding. It's early in the morning About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby Over cigarettes and coffee And to tell you that Dog so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh, oh, days that I've been around, and all the good-looking girls I've met. They just don't seem to fit in call I say it's so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee. Now, Lord, and I would like to show you where. since I met you, darling. Honey, since I met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now. And darling, help me smoke just one more cigarette. me enjoy. sad mood tonight. I'm in a sad mood. I'm in a sad mood tonight. My baby done gone away and left me. My baby done gone, yeah. My baby done gone away and left me my baby done gone. I don't know why she left me. I don't know where she's gone. But all I know is I'll never be happy until my baby comes back home. Yeah, because I'm in a sad mood tonight. Oh, my baby done gone away and left me. My baby done gone. Oh, I don't know why she left me. But this one thing I know. If my baby tell me that she'll come back home, I'll never, never do it no more. Yeah, because I'm in a sad mood tonight. Oh, I'm in a sad mood. Show in a sad mood tonight. Oh, my baby done gone away and left me. My baby done gone, yeah. My baby done gone away and left me my baby done gone. I'm in a sad mood tonight. Oh, I'm in a sad mood tonight. En liefde is is van alle tijden. Uit 1960 hoorde je Sam Cooke zet Moed. En daarvoor hoorde je Otis Redding. Otis Redding, waarvan eh, deze week precies 46 jaar geleden is... dat hij overleden is. En voor Sam Cooke geldt hetzelfde. Alleen dat het 49 jaar geleden is dat hij om het leven kwam. Sam Tracy, 6 december... Dat was de dag afgelopen vrijdag dat hij op 86-jarige leeftijd overleed. Stan Tracy, jazzpianist, afkomstig uit eh, Groot-Brittannië... is onder meer eh, genoemd tot commandeur van de orde van het Britse Rijk. Toen maar, de manual wat. Hier is die, Stan Tracy, Love Is... pianospel. Het pianospel van de Britse pianist en Tracy. Eh, afgelopen uh, vrijdag is hij op 86-jarige leeftijd overleden. En hij was dus commandeur van de orde van het Brits Rijk. Stan Tracy, Jordimeer aan de vleugel met het nummer Love is. Gisteren Gisteren, toen eh, was het eh, precies negen jaar geleden... dat prins Bernard eh, zijn begrafenis plaatsvond. Dat zijn staatsbegrafenis plaatsvond. En hij bijgezet werd in de Nieuwe Kerk in Delft. En morgen, dan is het weer precies zeven jaar geleden... dat Robert Long overleed. Jij zit tegenover mij en kijkt me aan. En vertelt me dat de vlam is uitgegaan. Omdat ik niet deed wat jij wel van me wou. Niet de dingen zei die jij graag horen zou. Je verwijt me dat ik jou nooit echt begreep. Omdat ik niet met jouw favorieten dweep. Ik weet dat je mooi en welgeschapen bent. Maar de buitenkant, daar raak je aan gewend. Nu heb jij de glans nog van de jeugd. En je vindt dat ik dat zien moet als een deugd. Maar na de lente raakt een boom zijn bloesem kwijt. En een mens zijn schoonheid na verloop van tijd. wist geobserveerd. En na weken heb ik langzaamaan geleerd. Dat je, ondanks dat je zoveel mensen kent. Net als ik soms toch ontzettend eenzaam ben. Luister even naar wat ik je zeggen wou. Voordat ik het straks dan toch weer voor me hou. Ik weet niet of het er voor jou nog wel toe doet. Misschien kennen wij elkaar wel niet zo goed. Dat je weggaat is je recht, maar wees niet kwaad. Weet dat jij een grote leegte achterlaat. Doet me meer dan ik je zeggen kan verdriet. Ik zal je missen, ook al denk je dan van niet. tijd hebt, sta nog even bij. als ik oud zal zijn en traag. Maar het leven beter door heb dan vandaag. Ik mijn ogen sluit en oproep uit mijn geest. Jouw portret zoals je vroeger bent geweest. Vaarwel mijn lief, het ga je verder goed. Ik weet zelf nog niet hoe ik nu verder moet. Kom weer terug wanneer je honger hebt of pijn. De stad is groot genoeg om eenzaam in to say. 63 jaar oud is hij geworden. En morgen dan is het precies zeven jaar geleden dat hij overleed. Robert Long, hier met een nummer uit zijn allereerste Nederlandstalige LP... die hij maakte in 1974, vroeger of later. Het nummer Afscheid. Afgelopen dinsdag is hij thuis op 83-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt. Hij werkte samen met eh, grote namen in de wereld van de jazzmuziek. Onder andere Ella Fitzgerald, Sonny Rollins. Maar ook met de nog immer actieve Toet Stielemans. En dan heb ik het over eh, gitarist Jimmy Hall. naar het nummer Too Close for Comfort. Jim Hall, afgelopen dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Tot aan het nieuws. Nieuw materiaal van de Leo Koster Band. Nederland Black Label. Late at night, kitchen table. My best friend, Black Label. in bed.